Waarschijnlijk maakt het Witte Huis binnenkort bekend... dat de regels voor de explosieven verruimd worden... schrijft nieuwszender CNN op basis van bronnen binnen het ministerie. In 2014 werd, onder, werd het onder president Obama juist verboden... om landmijnen te produceren en in te zetten. Alleen voor het Koreaanse schiereiland werd een uitzondering gemaakt. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de brexit. Voor het parlementsgebouw in Londen verzamelen zich voorstanders... die het verlaten van de Europese Unie vanavond gaan vieren. Precies om middernacht is de brexit een feit. Een uur geleden is de Britse vlag, de Union Jack... in Brussel voor het gebouw van het Europese parlement naar beneden gehaald... Dat ging nogal moeizaam. Nu wappert op dezelfde plek de EU-vlag. Bij een steekpartij vlakbij een middelbare school in Ridderkerk... is vanmiddag een jongen zwaar gewond geraakt. De politie heeft een jongen van 13 aangehouden. Het 16-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie vecht de jongen voor zijn leven. De twee zaten op dezelfde school. De politie wil nog niets over de toedracht van het steekincident kwijt. Het Rode Kruis heeft bijna 1 miljoen euro uit zijn noodfonds vrijgemaakt... voor de wereldwijde hulpverlening rond het coronavirus. De organisatie gaat specialisten sturen naar landen... waar de kans op verspreiding van het virus het grootst is. Een pandemie van het coronavirus is een reële dreiging... en moet niet onderschat worden, zegt het hoofd gezondheidszorg... bij het Internationale Rode Kruis. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen bij 10 graden. Morgen bijna overal eerst regen, later op de meeste plaatsen droog. Met in de middag in het westen ook kans op wat zon.